9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Wordt voor het doden van IS-strijders in Syrië. Volgens een advocaat is hij ook boos dat het OM hem zo lang in onzekerheid heeft gelaten over mogelijke vervolging. Akse werd in januari gearresteerd nadat hij in interviews had verteld over zijn tijd als sluipschutter bij een Koerdische strijdgroep. Volgens de wet mogen Nederlanders niet op eigen houtje deelnemen aan een gewapende strijd. De arrestatie van Axel leidde destijds tot veel verontwaardiging. Na drie dagen werd hij vrijgelaten. De zaak is volgens het OM nu geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De weduwnaar van het Britse parlementslid Joe Cox zegt dat zijn vrouw is vermoord om haar politieke ideeën. zoals een voorstander van het Britse EU-lidmaatschap. De weduwnaar gaf voor het eerst na de moord op zijn vrouw een groot interview. Jo Cox maakte zich volgens haar man grote zorgen over de verruwing van het politieke debat. Ze was bang dat mensen daardoor steeds extremere posities innemen. Cox zou morgen 42 jaar oud zijn geworden. Er zijn verschillende herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Het eerste halfjaar van 2016 was in Zuid-Nederland en België het natste sinds de metingen zijn begonnen. In de meetstations in het zuiden van Nederland werd tot nu toe rond de 500 mm neerslag gemeten. Normaal valt er in het eerste halfjaar 300 tot 350 mm. Bij het KNMI in de beeld waren de hoeveelheden regen ook groter dan normaal, maar niet zo extreem als in het zuiden. Ook de Belgische Weerdienst heeft een recordhoeveelheid neerslag gemeten. Of er een verband is met de klimaatverandering valt nog niet te zeggen. Het weer geleidelijk klaart het op. Morgen wordt het lokaal 26 graden. Wel kunnen er later op de dag een aantal stevige buien gaan vallen.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 Eh, zondagochtend 19 juni. Ja, een mooie dag om eh, weer een jazzprogramma in elkaar te zetten. En dat gaan we dan ook doen de komende twee uur. Tot liefst twee uur mooie jazzmuziek. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door uh, Beuving. En we begonnen natuurlijk met het eh, voortreffelijke orkest... de Casa Luma Orchestra... met een nummertje genaamd Thank You Father. Nou, dat komt heel mooi uit natuurlijk op deze vaderdag. Eh, dan wil je natuurlijk wel een mooi muziekje horen. Ja, wat hebben we allemaal in dit programma de komende uren? Nou, ik zie uh, Oud staan, Dave Brubeck, ik zie... Lee Morgan, ik zie Sonny Rollins, Gary Mulligan... en natuurlijk ook heel veel nieuw. Camille, Bertro, eh, Theo Croker en eh, Johnny Smith, Stent, Getz is natuurlijk oud. Nou, van alles, van iedereen, oud en nieuw door elkaar. En dat gaan we meteen ook eh, waarmaken met een nummertje van Cheryl M.A. That Old Feeling. I saw you last night and got that old When you came inside, I got that old. again I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was de woonplaats van Django Reinhardt, is ook, eh, ging vaak naar het Django Reinhardt Festival daar. Ja, en een voortreffelijke zangeres natuurlijk. Wil je haar bewonderen in Nederland? Het kan, want ze staat, dacht ik, op 9 juli... s'avonds op het Noordzee Jazz Festival... en volgens mij op 14 juli in het Bimhuis in Amsterdam. Cheryl mee. Nou, oud en nieuw had ik gezegd, we wisselen het af. Dan is het eigenlijk ook een mooie tijd voor eh, Dave Brubeck weer eens. ik niet zo gauw kan vinden. Ik, door even een ander, want ik zie deze broek niet zo gaan staan. Dan doen we een ander. Oh, misschien hier. Ik zal eens kijken of ik hem hier ongezet gezet. Ja, hier heb ik hem. Theme for June, geschreven door een broer van Brubeck. Eh, for June... gecomponeerd door Howard Brubeck, een oudere broer van hem. En een soort eerbetoon aan uh, diens echtgenoten. En eh, ja, van dit nummer zijn meerdere uitvoeringen. En dit heb ik van de eh, CD, ik dacht dat die heette Bossa Nova. En, maar de mooiste uitvoering, dat is een live versie. Die staat op de CD Light, Late Night Brubeck. En dat duurt het nummer ook wat langer. Prachtig nummer, Theme for June. Eh, tijd voor iets nieuws, we wisselen het af, had ik gezegd. Camille Berto met, van de CD Envie. Eh, het nummer Satieske. Eh, ja, ik ben in Frankrijk geweest, dus eh, er zit wel wat Frans in deze keer. Satieske, tu es fier. cd Envy, een cd 2016, het nummer eh, Satieske. Eh, oud en nieuw afgewisseld, dan is het nu tijd voor Lee Morgan... van een prachtige cd Search for the New Land, het nummer Melancholie. Melancholy. Thank you. Glee Morgan op trompet... Wayne Shorter, tenorsax, Herbie Hancock piano... Grant Green gitaar en Reggie Workman op de bas... en Billy Higgins op de drums. Mooi album, natuurlijk na Sidewinder... een van de allerbekendste van hem. Eh, gaan we gauw terug naar ons repertoire wat we hadden opstaan. Uh, dat wordt dan even kijken, iets van... Ja, ik moet even zoeken. Ik heb het allemaal niet zo netjes op een rij gezet. Omdat ik net op vakantie geweest ben, dus ik had niet zo gek veel tijd. Maar ik heb het weer gevonden, dus we gaan rustig door met Emma Larsen. Before the rain comes. Nou, gisteren was er genoeg, vandaag wat minder en morgen weer genoeg, begreep ik net. shine again. But for now, I'm just gonna let Ze voelt wanneer de regen gaat vallen. Ja, dat is in Nederland niet zo goed af vandaag. Want het schijnt droog te blijven. Maar morgen valt er weer genoeg. Dus wees niet ongerust. Prachtige cd van Emma Larsen. Eh, even kijken hoe die ook weer heet. Emma Larsen met uh, zong natuurlijk. En de, de saxofoonwerker was van Kenneth Whalen III. Die speelde saxofoon. prachtige cd. Het cd heet Sing to the Sky. Uh, oud en nieuw wisselen elkaar af, hebben we gezegd. En dat doen we deze keer met Stan Getz en Gary Mulligan. Anything Goes. Música Het komt van de LP Gets Meet Mulligan. Een LP 1957. Een lekkere vrolijke tune. En eh, ik kwam me uit dat Lady Gaga dat ook eh, gezongen had. Eh, en de hoogste tijd voor een bijzonder nummer. Ja, ik ben helemaal onder de indruk van haar geraakt. Dat is de zangeres Annie Ross. Die zong bij Lambert, Hendricks en Ross. Maar daarnaast ook een aantal solo's deze gemaakt heeft. En deze heeft ze met Carrie Mulligan gemaakt. op trompet Art Farmer. I Feel Pretty. Dat bekende nummer uit de West Side Story. Maar prachtig, prachtig, prachtig. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. And I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in the mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For Thank stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy. Ja, Annie Ross, dat is toch eh, voortreffelijk. Een mooie cd. Eh, heet, de cd heet eh, Annie Ross Sings a Song with Mulligan. En het was natuurlijk een LP 1958. En hij is in twee sessies opgenomen. Eén in, even kijken, dat was in, in december in 1957 en in september 1958. De eerste sessie speelde mee Art Farmer en Billy Crow, die hoorden we nu. En op de tweede sessie Chet Baker en Henry Grimes op de bas. Eh, prachtige cd. Ik ben helemaal van onder de indruk. Maar goed, we gaan rustig verder. Weer met iets nieuws. Theo Kruger, een eh, trompetist. Eh, valt onder de vleugels van Didi Bridgewater. Die heeft geholpen met de productie van deze cd. Afro Physicist. Een cd 2014. Heeft onlangs net een nieuw uitgebracht. Moody's Moose for Love. Bekend nummer. Theo Kruger. off the hook. No one knows where we are. It's been a while since I drank champagne. The ocean's blue as blue as your eyes. Gonna take it with me when gone. And now, way back when, we're gonna take it 深博。 CD eh, Silver. Eh, werd gezongen door eh, Solvig Slettejel, een Noorse jazzzangeres. En haar band heet Slow Motion Quintet. En deze, deze 2004, ja, zingen kan ze wel. Zeer emotioneel gezongen zou ik bijna zeggen. mooi nummer. En na zo'n mooi nummer moeten we het maar even rustig houden. Met het nummer Tenderly, deze keer van Johnny Smith Quintet met Stan Getz. Eh, jazzgitarist Johnny Smith... met eh, tenor saxofonist Stan Getz... van de LP Moonlight Inferment, een LP 1956... en eigenlijk ook een klassieker in de jazzworld. Dan kom ik weer bij iets moderners. Dat is een zanger eh, van zijn cd New Songs for an Old Souls... Joe Still Go, Nobody Cares Like Me. to choose, I have important news, the gravity of which you'll see. I know you have your suitors with the latest in computers, but nobody cares like me. Just forget the other guys, their haircuts and their eyes, they're only good for tears in your tea. They may have sent you flowers and promised gilded towers, but nobody cares like me. I'll take you to the coast, pajama on your toast. You wouldn't regret a thing. Then when I'm done with reserves, I'll put steel in my nerves and give you diamond rings. So if I can win your heart, I've done the tricky part. The rest is dealt with scientifically. With the very, very fondest wishes, or should it be yours faithfully? one of the plenty of fishes. Nobody cares like me.